Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhoudsbedrijven leiden wel 200 miljoen euro omdat ze geen straalgrid mogen gebruiken. Dat zegt de brancheorganisatie in het tv-programma 1 Vandaag. Straalgrid wordt gebruikt voor het schoonmaken van stalen en betonnen objecten waar verf, roest of vuil op zit. De leverancier, een bedrijf uit Dordrecht, ontdekte vorige maand dat er asbestvezels in zaten die kanker kunnen veroorzaken. Bij veel onderhoudsbedrijven ligt het werk sindsdien stil, maar de 2200 werknemers moeten wel worden doorbetaald. De branchevereniging spreekt van een strop vergelijkbaar met de vogelgriep of het fipronilschandaal. In Vietnam zijn zeker 19 doden gevallen door een orkaan die daar gisternacht aan land kwam. Duizenden mensen zijn dakloos geworden en veel elektriciteitsmasten zijn geknakt. Het is een orkaan van de tweede categorie, een van de zwaarste die Vietnam de afgelopen 15 jaar heeft getroffen. De orkaan trof vooral het zuiden van Vietnam, enkele dagen voordat in het midden van het land een topconferentie begint voor landen rond de Grote Oceaan, waar onder andere de presidenten Trump, Poetin en Xi Jinping naartoe komen. Vorige maand trok een andere orkaan al een spoor van vernieling in Noord-Vietnam, daar kwamen meer dan 80 mensen om het leven. Arjen Robben heeft zijn 93ste doelpunt in de Bundesliga gemaakt. Hij is daarmee de meest scorende Nederlander in de Duitse competitie geworden. Het oude record stond op naam van Willy Lippens, die in de jaren 60 en 70 voor Rood-Wijs Essen speelde. Op de derde plaats staat Klaas-Jan Huntelaar met 82 doelpunten voor Schalke 04. Robben maakte zijn 93ste doelpunt voor Bayern München in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund, die nu nog bezig is. Het leverde hem nog een record op... Hij is ook de meest doeltreffende buitenlander in de geschiedenis van Bayern München. Het weer, het is vanavond bewolkt en er valt af en toe regen. In de loop van de nacht wordt het droog, minimaal rond 7 graden. Morgen af en toe zon, maar ook enkele buien en het wordt dan 10 graden.